All the facts are circumstance. I did not believe that a romance would show itself in all this dark and blue. That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving water.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 Vanochtend meldde de woordvoerder van de informateur dat de fractievoorzitters hun overleg over een concept en gedoogakkoord vandaag hopen af te ronden. Als ze er inderdaad uitkomen, worden de teksten morgen voorgelegd aan de fracties. Voor het overleg vandaag begon benadrukte CDA-fractievoorzitter Verhagen dat er nog geen akkoord is en dat er nog moet worden onderhandeld. Wel zei hij dat de mededeling over de verwachting van de informateur is gedaan in samenspraak met de fractievoorzitters. VVD-leider Rutte zei te hopen dat vandaag de laatste knopen worden doorgehakt. En PVV-voorman Wilders sprak van afronden en de laatste loodjes. Beoogd premier Rutte zei dat zijn minderheidskabinet het kabinet Rutte-Verhagen gaat heten. Door een aardverschuiving in Mexico zijn mogelijk honderden mensen omgekomen. Er zijn zo'n 300 huizen bedolven onder de modder. De aardverschuiving gebeurde rond 4 uur in de ochtend toen nog veel mensen sliepen. De modderstroom was in het zuiden van Mexico in de staat Oaxaca. Onder meer het leger is ingezet om slachtoffers onder het puin te halen, maar dat gaat moeizaam vanwege de hevige regenval. Veel wegen zijn onbegaanbaar. Het luchtverkeer in België ligt plat. De luchtverkeersleiders van Belgocontrol staken sinds vanmiddag twee uur. Tot zeker tien uur vanavond kan er niet gevlogen worden op de luchthavens bij Brussel, Oostende en Charleroi. De vakbonden staan niet achter de actie, maar zijn wel bezorgd over de slechte financiële toestand bij Belgo Control. Directe aanleiding voor de staking is de overplaatsing van enkele verkeersleiders naar Zaventem bij Brussel, waardoor er te weinig zouden overblijven in Charleroi. Het Vlaams netwerk van ondernemingen zegt dat de schade van de staking in de miljoenen euro's zal lopen. Het weer, plaatselijk motregen en maxima van 14 graden. Vanavond in het noordoosten opklaringen. Morgen in het noorden zonnig en droog, in het zuiden zwaar bewolkt. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.